Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Motoclub Bandidos opent nog een afdeling in Nederland. Na Sittard vestigt de motoclub zich volgens zijn website nu ook in Alkmaar. Twee weken geleden kwamen de Bandidos naar Nederland. Dat leidde meteen tot spanningen met de grote rivaal Hells Angels. Tientallen leden gingen naar Sittard, waarschijnlijk om de Bandidos een waarschuwing te geven. Ook in de regio Alkmaar kan de rivaliteit leiden tot problemen. De Hells Angels zien Noord-Holland traditioneel als hun territorium. Ruim een kwart van de patiënten in de drie Nederlandse brandwondencentra is jonger dan vijf, zegt de Brandwondenstichting. Meestal belanden ze door een ongeluk met hete koffie of thee in een brandwondencentrum. Volgens de stichting onderschatten ouders hoe ernstig brandwonden kunnen zijn die door hete vloeistoffen worden veroorzaakt. Plannen van het kabinet om luchtvervuiling door auto's terug te dringen hebben vrijwel geen effect. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het kabinet en een aantal oppositiepartijen spraken af dat volgend jaar bij de vaststelling van de BPM-tarieven strengere eisen worden gesteld aan de uitstoot van vervuilende stoffen. De maatregelen leveren 450 miljoen euro op, zoals de bedoeling was, maar de milieueffecten zijn te verwaarlozen, zeggen de onderzoekers. Voor de tweede keer deze week is de zoektocht naar het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines stilgelegd vanwege slecht weer. De schepen en vliegtuigen moesten na enkele uren rechtsomkeerd maken. Gisteren werd bekend dat op satellietfoto's van het gebied een groep van ruim 100 voorwerpen is te zien. Het aantal doodstraffen dat wereldwijd werd uitgevoerd is vorig jaar gestegen. Volgens Amnesty International waren het er zeker 778, bijna 100 meer dan een jaar eerder. China is nog altijd koploper met duizenden executies, maar omdat een exact aantal ontbreekt, telt Amnesty International ze niet mee. Het weer, zonnige periode en kans op een enkele bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen en zaterdag flink wat zon. Zaterdag wordt het lokaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... bij Utrecht lage Lagenweide, twee kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook van de parallelrijbaan is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Sveen, 3 kilometer. A8 Zaandam-Amsterdam bij Ozaan, 3 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Berkel en Roderijs en Delft-Zuid 2 kilometer. Er loopt daar een zwaan op de weg, de rechte rijstrook is dicht. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt plein 3 kilometer.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 They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake-ass girls all know your name. And of the rich and famous, your first hit on you are the shame of the life, of the life, of the life we're living.